zit s'avonds op mijn hockey, dan kijk ik naar de maan. En het is dan net of ik jouw snoetje zie. Ik val haast van mijn stokkie en trek mijn buikriem aan. Ik heb honger en geen spier. Ik zie eruit, kind, als een lijk. En ondanks dat ben ik schatrijk. Want de rafels hangen aan mijn broek, mijn hoed is net een pannenkoek. En toch ben ik in mijn schik, want ik heb jou. De muizen gaan verhuizen, schat. De poes is al zo school zo plat. Wat geeft dat nou mijn snokkie? Ik heb jou. Scheef zij mijn hart en ik kan niet meer op straat. Omdat mijn hier nou in de lommerd staat. Maar ik zit niet in de put voor en ik denk, wat geeft dat nou? De wereld is van mij, want ik heb jou. Ik heb gebrek aan alles en ik voel me miljonair. Mijn goed humeur laat mij niet in de steek. Al zit ik in de dalles, al is het misère ver, dat maakt mij niet van streek. Gesjocht te zijn is sport. Door oefenen kom je niets kort. Nee, ik heb geen ring, ik heb geen geld, ik heb geen diamanten speld. Maar toch heb ik een fortuin, want ik heb jou. Ik heb geen knecht, ik heb geen meid, maar ik heb onder ons gezegd een schat op aarde meid, want ik heb jou. Jij weet al lang dat ik geen beelden geven kan. Maar ik weet ook, snoet, daar heb je malen aan. Een stoel met scheve poten, maar een meid waar ik van hou. De wereld is van mij, want ik heb jou. Geen ring, geen geld, het is beroerd met mij gesteld, maar mij zie, ik heb jou. Je twintelende ogen, schat, reusachtig kind, wie doet wat een rijkdom. Ik heb jou, voel me miljonair, schat, en toch heb ik geen spier. Maar we hebben beiden nog onze fantasie. Twee handen om te werken en een meid waar ik van hou. De wereld is van mij, want ik heb jou.